De inspectie jeugdzorg waarschuwt nu dat de plaatsingen gewoon doorgaan... en dat de kwaliteit er nog steeds te wensen overlaat. De inspectie wil daarom dat de wet wordt veranderd... zodat de particuliere zorg ook aan kwaliteitseisen moet voldoen. In de tussentijd zou er in ieder geval een registratiesysteem moeten komen... omdat zelfs het aantal privé-instellingen onbekend is. In Mexico hebben militairen bij een range de lichamen van 72 mensen gevonden. Het zijn vrijwel zeker slachtoffers van de drugsoorlog die het land al jaren teistert. De boerderij ligt bij San Fernando, vlak bij de grens met de Verenigde Staten. Toen de militairen er gingen kijken ontstond een vuurgevecht. Daarbij kwamen vier mensen om, onder wie één militair. Nadat de meeste verdachten waren gevlucht, werden de 72 lijken gevonden. Het vliegverkeer op Schiphol heeft steeds meer last van grote vogels. Het aantal aanvaringen neemt op de andere Nederlandse vliegvelden wat af, maar op Schiphol stijgt het. Gisteren kreeg een vliegtuig van Arkefly kort na het opstijgen één of meer dieren in de motoren, waardoor het naar de luchthaven moest terugkeren. Vooral het toenemend aantal ganzen is een probleem. Met vuurwerk, valken en tegenwoordig ook laserlicht wordt geprobeerd de dieren bij Schiphol te verjagen. De missionair minister Tineke Huizinga is deze maand met een privévliegtuig van haar vakantieadres in Italië naar Den Haag en weer teruggevlogen. Dat heeft bijna 12.000 euro gekost, zo bevestigt een woordvoerder van, het departement van Vrom. Huizinga vloog naar Den Haag voor overleg over haar begroting. De minister hoorde pas een paar dagen van tevoren van de vergadering en kon toen geen gewone vlucht meer boeken.